De ChristenUnie in de Eerste Kamer heeft besloten dat de wet niet op de lijst van controversiële onderwerpen hoeft te komen. Die wordt overgelaten aan het volgende kabinet. Daarmee is in de Eerste Kamer een meerderheid van 39 van de 75 zetels voor behandeling van de wet. Ook in de Tweede Kamer is een meerderheid voor. De wet moet het mogelijk maken dat een aantal grote projecten versneld kan worden uitgevoerd. Premier Balkenende houdt de steun van het CDA-bestuur. Direct na de val van het kabinet werd Balkenende door het bestuur tot kandidaat-lijsttrekker uitgeroepen. Na het tegenvallend resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen groeide daarover onrust. Maar partijvoorzitter Van Heeswijk zei na de bestuursvergadering van gisteravond... dat Balkenende bij uitstek de persoon is die het CDA aan een goed resultaat kan helpen. Dierenartsen mogen medicijnen zoals antibiotica blijven verkopen. Wel moet het antibiotica-gebruik volgend jaar met 20% worden teruggebracht, schrijft minister Verburg aan de Kamer. Verburg stelde na berichten over overmatig antibiotica-gebruik in de veehouderij een onderzoek in. Als dierenartsen te vaak antibiotica geven, bestaat het gevaar dat bacteriën resistent worden. Daardoor bestaat de kans dat ziektes bij mensen niet meer kunnen worden behandeld. De veiling van het eerste deel van de Peter Stuyvesant collectie bij Sotheby's in Amsterdam heeft 13,9 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim drie keer zoveel als verwacht. De hoogste prijs, 900.000 euro, werd betaald voor het schilderij Dinosaurier Ei van de Duitse Martin Kiepenberger. De collectie moderne kunst werd opgebouwd door de ondernemer Alexander Orlov. De kunstwerken hingen in zijn tabaksfabriek in Zevenaar. Een lid van de Californische Senaat, die jarenlang tegen homorechten stemde, heeft bekendgemaakt dat hij zelf homo is. De Republikein zei tijdens een radiointerview dat hij stemde zoals zijn kiezers wilden en niet afging op zijn eigen gevoel. Zo stemde de senator vorig jaar nog tegen een herdenkingsdag voor de homorechtenactivist Harvey Milk. Tweeër, kans op mist, later zonnig, graad of zes En het blijft droog.